Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het internetgebruik APN meldt dat de gemiddelde klant 80% meer MB's verbruikt dan een jaar geleden. En T-Mobile ziet in de Randstad een stijging van 128%. Op andere plekken steeg het verbruik met tientallen procenten. En Vodafone meldde eerder al een groei van ruim 85%. Die stijgingen zijn te verklaren door de komst van 4G-internet. Maakt sneller internet mogelijk, wat meer gebruik in de hand werkt. En ook zijn er meer Nederlanders met een smartphone en kijken ze er vaker video's op. Op een bedrijventerrein in Uithoorn heeft een grote brand gewoed in een pand waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd. De brandweer is bezig met nablussen. Er zijn geen gewonden. Vanwege de rook krijgen omwonenden het advies ramen en deuren dicht te houden. De brandweer raadt automobilisten op de N201 aan hun snelheid aan te passen. Oorzaak van de brand is niet bekend. Bekende Nederlanders hebben zich in een pagina-grote advertentie in de Telegraaf uitgesproken tegen het toenemende antisemitisme. Kritiek op Israël oké, jodenhaat nee, schrijven ze op de achterzijde van de Telegraaf. De BN'ers benadrukken dat de stellingname geen solidariteitsverklaring is met de Israëlische regering. Onder de BN'ers zijn SP-leider Roemer, oud-premier Jan-Peter Balkenende, voetbaltrainer Louis van Gaal en cabaretier Joep van het Hek. De prijs van een dagje uit is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Kaartjes voor een dierentuin, museum of attractiepark zijn zo'n 20% duurder geworden. Een bioscoop, theater en festival werden zelfs 25% duurder. Volgens het CBS komen de prijsstijgingen door het verdwijnen van veel subsidies. Verder moeten attractieparken hun investeringen in nieuwe attracties terugverdienen.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 cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, qué maldita mala suerte la mía que aquel día tengo camisa negra on myself.